Marnik Jampersen met het NOS-journaal. In Amsterdam woedt een grote brand bij het oude clubhuis van voetbalvereniging DWS in Sloterdijk. Op beeld is te zien dat de vlammen aan alle kanten uit het gebouw slaan. Op het moment dat de brand begon waren er meerdere mensen in het pand aanwezig. Een van hen heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. DWS voetbalt tijdelijk ergens anders omdat het sportpark wordt verbouwd. De club meldt dat het gebouw al een tijdje werd gekraakt. De brand in Amsterdam begon aan het eind van de avond. De oorzaak is nog niet bekend. In Finland komen nog altijd mensen binnen vanuit Rusland... hoewel de grens al lange tijd dicht is. Dat zegt de Finse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens haar staken vorige week nog 15 mensen de grens over. Ze noemt dat illegaal en ook gevaarlijk vanwege het winterweer. Sinds november zijn alle grensovergangen met Rusland gesloten. Aanleiding daarvoor waren groepen migranten die volgens Finland door Rusland met opzet naar de grensovergangen werden gebracht. Duizenden demonstranten hebben in Israël een tijd lang een snelweg bij Tel Aviv geblokkeerd. Ze eisen een akkoord om de ruim 130 gijzelaars vrij te krijgen die Hamas nog altijd vasthoudt in Gaza. Er ontstonden opstootjes toen de politie de demonstranten vroeg te vertrekken. In de VS wordt komende dag voor het eerst een veroordeelde met stikstof ter dood gebracht. Dat gebeurt in Alabama bij Kenneth Eugene Smith... die in 1988 werd veroordeeld voor een huurmoord op de vrouw van een predikant. Hij overleefde twee jaar geleden een executiepoging met een injectie. Dat leidde tot herziening van de doodstrafprocedures in Alabama... Smith probeerde de executie met stikstof tegen te houden... maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het weer, vannacht wisselen bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 3. Aan het eind van de nacht is er in het zuiden en oosten kans op mist.